7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Nederland zijn tot nu toe 8800 boetes uitgedeeld... voor het overtreden van de coronaregels. De manier van handhaven en het aantal boetes in Europese landen lopen sterk uiteen. In Frankrijk, Spanje en Italië hebben honderdduizenden mensen een bon gekregen... terwijl bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk 6000 mensen werden beboet. Gezinnen in Italië die kinderen hebben... krijgen van de regering 500 euro vakantiegeld... Dat geld komt uit een hulppakket van 55 miljard euro dat de regering gisteren al aankondigde. Op die manier moet het ingestorte toerisme weer een beetje op gang komen. De 500 euro is voor gezinnen met een jaarinkomen onder de 35.000 euro. In Hongkong hebben honderden mensen weer gedemonstreerd tegen de pro-Chinese regering. Door de uitbraak van het coronavirus werden de afgelopen weken veel minder geprotesteerd... maar sinds eind vorige maand neemt het aantal demonstraties weer toe... De politie in Hongkong heeft de betogers vandaag uiteengedreven. In de Verenigde Staten is soulzangeres Betty Wright overleden. Ze scoorde in 1971 een grote hit met het nummer Clean Up Woman. Ook is ze bekend van de live-uitvoering van Tonight is the Night. Vorig jaar juli trad Wright nog op in Paradiso in Amsterdam. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Betty Wright was 66 jaar. De meeste bewoners van een studentenflat in Den Haag mogen sinds het eind van de middag weer terug naar huis. In een van de woningen op de 16e verdieping was vanochtend een explosie waarna brand uitbrak. Drie studenten moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Sommige bewoners zeggen dat ze op sociale media hoorden van de brand en toen naar buiten gingen. Ze zeggen dat een centraal brandalarm in het gebouw handig was geweest. Het weer, vooral in het zuiden en oosten enkele buien, mogelijk met onweer. Het waait flink, Morgen blijft het waaien, het blijft wel droog en het wordt maximaal 13 graden.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 Maar eerst Physical Dua Lipa. love is To go to sleep when I got you next to me. maken net een eh, leuke foto hier in de studio. Eh. je luistert naar nou trouwens eh, nog steeds naar Zandvoort, pakt uit. Maak net hier een leuke foto. Die komt zo meteen op onze social media te staan. Dat is per Instagram. Instagram, Insta. Instagram. Insta. Is dat Zandvoort laagstreepje pakt, laagstreepje uit. Dat zijn, ja. Ja, underscore, underscore. Juist. <laughs> en op eh, Facebook is het gewoon uh, pakt uit. Dat is een eh, groep. Dus daar moet je wel eerst lid van worden... voordat je een, bijvoorbeeld een berichtje in de, de groep kan zetten... die wij dan lezen. Wat we eventueel mee kunnen nemen in, in de uitzending. Daar gaan we zo meteen dus een bericht op plaatsen... zoals wij vanavond in de studio zaten. En, ehm, zitten. Zit, zitten nu nog, ja, <laughs> dat is waar. Nou ja, ik sta meer, want anders ben ik een beetje klein. Ja. <laughs> we gaan eerst nog even zo'n oude dance classic eh, draaien. En eh, dan eh, gaan we verder met mijn top 5. Ik heb zin in. Ken je deze? Ja, tuurlijk. Ja, hoe heet die dan? Lekker mystiek, ja. Ik ken de titel niet, hè? Je kent hem wel. <laughs> Dit is Kylie dus. We gaan beginnen met eh, mijn top 5. Zullen we dat doen? Ja, laten we maar, maar beginnen. Gaan we bij nummer 5 beginnen. Dat is Saints Paris. Dat is nog een, eh, ja, een onbekende artiest. Ehm, in zover dat er ook eh, weinig tot niks valt te vinden op internet. Want we zitten net een beetje op het platform YouTube te kijken. En daar heeft dit nummer zes views. Ja. <laughs> in de afgelopen wat was het, uh, tien dagen geloof ik. Dus dat is niet heel erg. Maar het is wel echt een topnummer, want het is iemand die eh, zich aangesloten heeft bij Spinning Records last Dus ik denk, nou, het is wel een mooi nummer voor eh, bij mij in de top 5. Dit is Saints Paris dus met You Know. love you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. Loving somebody's not easy, you know, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder. It's just sticky, slow and just bleeding. Loving someone is not easy, you know, you know. But it makes us feel alive, so we go with the flow. Just love me harder. everybody needs Sometimes everybody needs a Je hoorde Little Bit of Love. Ik vind het een beetje eh, muziek lijken van uh, Ed Sheeran, Passenger, die kant op. Ja, het is een beetje hetzelfde trance. Hè? ja, het is namelijk eh, van G.P. Cooper. En ehm, zijn voorbeelden waren ook Ed Sheeran en Passenger onder andere. Daarom heeft hij ook zulk soort muziek gemaakt. Want op zijn vijftiende besloot hij namelijk al zelf nummers te gaan schrijven. Samen met zijn vriendje kocht hij een gitaar. En eh, zo hielpen ze elkaar met het maken van liedjes. Nou, dat was natuurlijk tegen die tijd was dat... Eh, dat hij zijn eerste liedje had, was dat natuurlijk nog heel slecht... en eh, werd niet naar geluisterd en noem maar op. Maar op zich, ik moet zeggen, dit soort nummers... hij heeft ook twee top 40 hits gehad. Dus ik denk dat hij het wel redelijk nu voor elkaar heeft. ja, zeker. En, en waaronder één alarmschijf. Oké, ja. Dus dat is echt wel netjes. Nou, voor iemand die 36 is... ik zou het best willen hebben, hoor. Ja, nou, het kan nog. Je bent nog geen 36. Nee, dat is waar. Maar ik, denk, <laughs> ik, denk, niet dat ik eh, aangelegd ben om muziek te maken. Ik vind het leuk om naar te luisteren en om het te draaien. Ook, maar... ook niet even zingen? Nee? Oké. <laughs> nee, doen we niet. Nee, Ik denk dat de eh, mensen gelijk wegzeppen eh, van deze zender. Denk ik ook. We gaan verder naar mijn nummer 3. Dat is uh, back. en Real Man. Dat is weer wat harder dan dit is ook mijn soort muziek, hier hou ik ook van. Een soort harder dan wat je net hoorde. Allemaal nieuw, hè? Allemaal nieuw, dat zeker. Short so dark in the mic and the light. Mind gonna fuck you up. Mind gonna fuck you up. My bass gonna pick you up. But I've been short dark in the mic and the light. Mind gonna fuck you up. Mind gonna fuck you up. Mind gonna fuck you up. Mine gonna fuck you up. Mine gonna fuck you up. Fuck you up. Fuck you dark in the mic and the light. Mind gonna spot you up. the way you lied to me. Oh, is I'm the only one who sees I've been so vindictive. So I'll be vicious and E and D this L O V E love. love. Every time I think about you and the roses here in my room, I can't help but really want to tell everybody how you got. like a toy you'd play with. Boy, you got away with murder. And you took it one step further. Step it all the twists and the turns of the ride in my mind that you took me on. en Endis. L-O-V-I. L-O-V-I, Ja, en dan gaan we naar mijn eh, nummer 1 toe natuurlijk eh, voor vanavond. Even nog een weetje hoor. Essa. Oh, je wil nog even een weetje. Nou, kom een, een mopje. Kom, een mopje. mopje. <laughs> Misschien een beetje heftig. Alvast sorry voor de mensen. <laughs> Oh, nee. moet ik weer roosters pakken? Ja, denk het wel. Wat moet je doen als uw <laughs> schoonmoeder op de ruit tikt? Wat moet je doen als je schoonmoeder... Eh, ja? Geen idee. Nee. Ik zou niet weten. De oven harder zetten. <laughs> nee, dat kan je niet doen. Ze kan je niet zijn. Nee, oké. grapje. cabaret, hè? jongens, cabaret. Ja, leuk, leuk. Nou, gaan we door naar mijn nummer 1, want dit eh, wordt nog een... Hij eh, <laughs> stoot zijn hoofd hier al. Gaat helemaal stuk. Oké, Om mijn eigen grap. Ja. mijn nummer 1 is... Eh, Ariana Grande samen met Justin Bieber. En uh, Stuck With You. Het is wel grappig om te, te vertellen eigenlijk. Want ik eh, draaide dus net Hailey Steinfeld. Dat is eh, die nieuwe vriendin van Justin... Of nou ja, nieuwe vriendin. Dat is de huidige vriendin van Justin Bieber. En um, Ariana Grande, waarin natuurlijk nu dat nummer Stuck With You heeft gemaakt. Dat gaat over nou ja, de coronatijd, dat ze vastzit in één huishouden. Dat is natuurlijk niet zo, want ze zitten allebei uit elkaar. Maar Ariana Grande is dus de ex-vriendin van Justin Bieber. En ze hebben nu samen een nummer gemaakt. <laughs> strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. no, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel out plans. I can stay here forever take all my time Go on, make me lose my mind Ariana Grande dus samen met Justin Bieber en Stuck With You. Ja. <laughs> je maakte net een eh, leuke, nou ja, grap. Ik, vond het wel grappig. Of ik het een grap of een belediging wil noemen tegenover nee, schoon <laughs> Ik heb, nee, gewoon. Gewoon, waarom niet? Het is cabaret. Cabaret mag altijd. Oh, oh cabaret. Het, het, meen het, ik meen het echt niet. I love you, baby.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 Acting like you shy. Shut it, save it, keep it, pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. Never you Yeah, yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas hating. and titties. en Seso. Zeg, ik heb ook nog een vraag. Eh, nou ja, vraag, weet je, een dingetje voor jou. Oh, nou. <laughs> Weet je waarom eh, een dom blondje... Ja, ik mag het zeggen, want ik ben zelf ook blond. Uh, bij gevaar of met problemen in een, in een koelkast gaat zitten. Weet je dat? Nee. Nee, echt niet. Nee? Nee, ik ben echt Om het hoofd koel te houden. Jongen, jongens, <laughs> zij. Hij is goed, hè? Ja, ja ik vind hem goed. Zo flauw, jongens. Hey, zullen we nog even ah. een eh, oud eh, classic eh, dingetje draaien? En dan gaan we even dansen op afstand. Ja, op afstand. Wel anderhalve meter. <laughs> anderhalve meter gaan we dansen. bekend eh, geworden van eh, Dance Monkey. Dit was haar nieuwe nummer Never Seen Deur 1. En um, ja. wat? Oh, je zit weer met je telefoon. Ik nou, ik weet alweer wat de tijd voor is. Ja. Nou, kom maar op. Ja. Thomas, nee. <laughs> waarom draag je een sjaal? Uh, omdat het koud is. Nee, om je, om je nek natuurlijk. Wa <laughs> maar ik heb er ook wel eentje voor jou. Wat, wat, doe je dan als je... <laughs> Jammer, hè? Ik zei het, hè? <laughs> nou, wil je niet meer. Wat, wat, doe je als je een slang ziet? Uh, vangen. Weet ik veel. <laughs> je, zegt dat. St. wat is dit dan nou Is dat stom? Nou, zodat die slang nou stil is. Eh, dat, je, dat, je, dan stil bent. Ja, <laughs> ja gaat nergens leg, leg hem anders even uit. Nee, doe maar niet. <laughs> dus komt die slang nog. Eh, we gaan nog even... Een, eh, we zijn alweer... Oh, we, zijn alweer, we hebben nog maar tien minuutjes, joh. Ja, joh. Het gaat snel als je plezier gaat snel. Even kijken. Ja, we gaan even luisteren naar Dua Lipa en Break My Heart. En we komen zo meteen nog wel even met je terug, bij je terug... voor een leuk raadseltje, mopje, weetje, weet ik veel wat we doen. Kom wel goed. kom goed, goed. Kom goed. Eerst uh, Dua dus. En Break My Heart. Nou, ik moet zeggen, jij hebt wel mijn hart gebroken Goed zo. <laughs> I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times. Had to get it wrong to know just what You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only Break My Heart dus. Break my heart. Nou, zoals ik dus net al zei, eh, jij hebt me al mijn hart gebroken met die slechte, slechte weetje, raadsel, dingetje wat je net had. Mopjes. Mopjes. <laughs> hey, ik heb er ook nog wel eentje trouwens. Nou, vertel. Wat is rood en ontploft? Uh, nou, je hoofd. <laughs> nee. nee. Knalrood. yes. <laughs> Wat slecht. Heb jij er nog één? Nee, nee? eerst muziekje. Misschien afsluiter, een knaller. Wacht, wacht, wacht. Ik heb er nog wel eentje. Oh. Ehm, waarom neemt een Belg een autodeur mee in de woestijn? Oh, <laughs> ik wou de microfoon even. Ja? Waarom denk je dat een, eh, een Belg een autodeur mee heeft in de woestijn? Kan niet de deur openzetten of zo? Weet ik veel. Nee, want hij heeft alleen de autodeur mee. voor de tocht. Nee, dan kan hij het raampje open doen als hij de warm heeft in de woestijn. ik, zat, in de buurt. Ja, je zat in de buurt, dat is wel goed. Ehm, volgende week zijn we er weer. Jazeker, ja, ja, ja. Weer eh, tussen 6 en 8. Volg ons ondertussen even op uh, Instagram. Instagram. Zandvoort laagstreepje pakt laagstreepje uit. En Zandvoort pakt uit met een uitroepteken op Facebook. Dat is een pagina. En eh, daar kan je gewoon lid van worden. En dan kan je berichten plaatsen. Voor tips, tricks en wat we niet moeten doen meer. En wat misschien leuk is dat we moeten gaan doen. Wij spreken jullie volgende week weer.